De Grieken moeten hun begrotingstekort dit jaar met 4% terugdringen. De Europese Centrale Bank en het IMF houden dat in de gaten. Pas als het nodig is voor de stabiliteit van de euro... komen de eurolanden gezamenlijk in actie, zei minister Bos in de Tweede Kamer. Bij de ambassade van Iran in Den Haag is het even onrustig geweest toen een groep tegenstanders van het Iraanse regime bij het gebouw probeerde te komen. Vijf mensen zijn aangehouden voor onder meer opruiing. Iran viert vandaag de dag van de islamitische revolutie. Er zijn berichten dat de Iraanse oproerpolitie slaags is geraakt met tegenstanders in de hoofdstad Teheran, maar de situatie is nog onduidelijk. Vorig jaar zijn duizend huisdieren door de dierenbescherming weggehaald bij hun eigenaar, bijna twee keer zoveel als in 2008. Sinds anderhalf jaar is het mogelijk om mishandelde of verwaarloosde dieren op kosten van de eigenaar weg te halen. Vroeger waren daar vaak slepende procedures voor nodig. In Rusland is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij zou zeker 13 moorden hebben gepleegd in de afgelopen drie jaar. In de trein bood hij medepassagiers giftige drankjes aan om te proosten op de geboorte van een kind. Als ze buiten Westen waren beroofde hij ze. 13 passagiers overleefden dat niet en de politie vermoedt dat de verdachte nog meer moorden op zijn geweten heeft. De bosse zwemleraar Benno L. wordt aangeklaagd voor ruim 40 gevallen van seksueel misbruik van kinderen en het in bezit hebben en maken van kinderporno. Bijna 60 ouders deden vorig jaar aangifte tegen de verdachte. Het proces begint op 31 mei. Op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam is ook de laatste Nederlandse tennisser uitgeschakeld. In de tweede ronde verloor Timo de Bakker in twee sets van de nummer 4 van de plaatsingslijst, de Fransman Gaël Monfils. Het weer in het zuidoosten wat lichte sneeuw.